Mark Hokker met het NOS-journaal. De politie heeft in Schiedam een man neergeschoten. Hij is overleden. De man zou kort daarvoor iemand hebben beroofd. Het slachtoffer van die beroving belde 112 en zei dat hij was beschoten. Agenten gingen op de melding af en schoten de verdachte neer... bij een poging hem te arresteren. De man raakte zwaar gewond en overleed korte tijd later. Minister Dijsselbloem vindt dat er voorlopig genoeg extra geld gaat naar veiligheid... en reageert daarmee op kritiek van de oppositie die de extra 49 miljoen euro die het kabinet voor de politie uittrekt niet genoeg vindt. Bij de miljoenennota wordt verder naar het budget gekeken, zegt Dijsselbloem. Oppositiepartijen CDA, D66, SP en ChristenUnie zijn boos over het besluit. Ze noemen de 49 miljoen euro een fooi en dreigen de samenwerking met het kabinet in te trekken. De man van het echtpaar uit Helden dat gisteren na zeven weken vermissing opdook in Spanje is opgepakt. Volgens de Limburgse politie is nog onduidelijk waarvan hij in Spanje wordt verdacht. Een bron van de regionale omroep 1 Limburg zegt dat de man zijn vrouw tegen haar wil heeft vastgehouden. Ze zou zijn ontsnapt en meldde zich daarna bij de Spaanse politie. De Stichting Islamitisch Onderwijs in Amsterdam krijgt geen geld voor een islamitische middelbare school. Dat heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloten, omdat de stichting weigert mee te werken aan een onderzoek van de onderwijsinspectie. De stichting kwam in opspraak toen een bestuurslid steun betuigde aan islamitische staat. Hij stapte op, maar Dekkers zorgen verdwenen niet. De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft een klacht ingediend bij het ministerie van Onderwijs. Het weer. Vanuit het oosten trekken zware buien over het land... met kans op hagel, onweer en windstoten. In de loop van de avond en nacht klaart het vanuit Duitsland op. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen blijft het droog en schijnt in het noorden af en toe de zon.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 Hij wil mij kwaad en heid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze luierde net onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. De ijs nou, vast in het nauw. Dat wordt de middel waar.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 En ze daar. maken. De tune van Tour de Stad. De wat het een lied van kunt nog eens ze aan de bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar bijbracht had. Haar hij droog trok het ruut en dat ze naar binnenkomen mat.